in een verkiezingscampagne van de VVD hebben gestoken. Daarmee heeft Van Rij volgens het OM belasting ontdoken... en dat moet hij nu terugbetalen. Van Rij is in cassatie gegaan tegen de veroordeling. Het Europarlement zet een streep door onderhandelingen met EU-lidstaten over nieuwe auteursrechtwetgeving. De Europese Commissie wil dat websites in sommige gevallen gaan betalen als ze nieuws van andere uitgevers overnemen. Ook moeten sites waar gebruikers bestanden kunnen uploaden meer maatregelen nemen tegen schending van het auteursrecht. Een meerderheid van de Europarlementariërs stemde tegen het voorstel. De kritiek is dat het gaat leiden tot een minder vrij internet en minder concurrentie, omdat vooral grote platforms als Google en Facebook in staat zouden zijn om maatregelen te treffen of te betalen. Voor start-ups en kleinere bedrijven zou dat moeilijker zijn. De enige privébank in Nederland stopt ermee. De Antosbank gaat verder als vermogensbeheerder. Antos was de privébank van de familie Brenningmeijer, de familie achter kledingbedrijf CNA. Alleen familieleden konden er terecht voor hypotheken en beleggingen. In Nepal moeten een Nederlander acht jaar de cel in voor het misbruiken van twee minderjarige jongens. De man van 75 wordt ook verdacht van sekstoerisme, maar of hij daarvoor is veroordeeld is onduidelijk. Ook in Nederland doet de politie onderzoek naar de man. Dat gebeurt door een speciaal team dat kinderpornozaken en kindersekstoerisme onderzoekt. Het weer vanmiddag wisselen zon, stapelwolken en hoge wolkensluiers elkaar af.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 En eh, we hebben nog een uur heerlijke muziek voor je. We gaan zo meteen beginnen met eh, de Rolling Stones. En daarna de Tears for Fears. We hebben uh, eh, Sop with Camel. Dat zeg je niet veel. En The Four Nights. Ook niet zoveel. Percy Faith. Maar je gaat het allemaal horen in het tweede uur van Matchbox. Veel plezier. album uit 1985, Songs from the Big Chair, was dit Tears for Fears and Everybody Wants to Rule the World. En we begonnen met eh, een nummer van de LP Exile on Main Street uit 1972, The Rolling Stones en Tumbling Dice. En na eh, pittig en eh, nog pittiger gaan we wat rustiger aan doen bij het derde nummer. Hier is Keith Marshall, Only Crying. kiss me now. 1981 was dit Keith Marshall en Only Crying. In het eerste uur draaide ik een nummer van William Truckaway... Blue Greens on the Wing. En ehm, dat kent niemand. Ja, er zijn er twee. Maar ehm, William Truckaway, zijn echte naam is William Sievert... en hij was in die hoedanigheid lid van de groep Sock With Camel. En die hebben een hitje gehad... En dat was een eh, one-hit wonder uit 1967. En dat heet Hello, Hello. If you meet a wayward camel while walking in the snow, what can a startled person say except hello, hello? smile. Hello, hello. Shall we talk a while? Would you like some of my tangerine? I know I'd never treat you mean. Never knew how I'd meet you. Didn't know saw you look that way, I knew I had to say hello. know I'd never treat you mean Oh no I know I would never treat you mean Uit Sop with Camel en Hello Hello. En uh, misschien weet je het ook nog wel, maar John B. Sebastian die leider van de Love and Spoonful, die had daar ook een solo hit mee. We gaan naar een top 100 hit uit 1972. The Dizzy Man's Band en A Matter of Fact. Some get born. There's no trumpet for no 1972 van de Dizzy Man's Band. En A Matter of Facts. En we gaan nu luisteren naar het eh, nummer, uit, eh, nummer uit 1954. Het oudste nummer van dit programma. 64 jaar oud. The Four Nights en I Get So Lonely. Eh, oh Baby Mine, dat mag allemaal. En I Dream About You. Oh baby mine, oh baby mine, oh baby mine. baby, why? I get so lonely when I dream about you. Can't do without you. That's why I dream about you. If I could only put my arms about you, life would be so fair. If you were there, we two could hug and kiss and never tire are my one desire. I get so lonely when I dream about you. Why can't you be there? Tossing and turning in my slumber. Oh, baby, boy. holding you, it seems. Oh, baby, I give you kisses without number, but only in my dreams. Oh, baby, my. I get so lonely when I about you. Can't do without you. That's why I dream about you. If I could only put my arms about you, life would be so fair. Tossing and turning in my slumber, holding you is seen. Oh baby, I give you kisses, just not number, but all. baby. I get so lonely when I dream about you. Can't do without you. That's why I dream about you. If I could only put my arms about you, life would be so fair. Oh, baby, my life would be so fair. Oh, baby, my life would be so fair. Oh Baby Mine heet het, maar ook eh, I Get So Lonely When I Dream About You. Dit waren de Four Nights uit 1954. Um, 1954 werden de volgende twee nummers ook opgenomen... maar die bleven op de plank liggen. We hebben het namelijk over, namelijk over een single van Elvis Presley... opgenomen in de Sun Studios... maar pas in 56 uitgebracht bij RCA. De single Just Because and Blue Moon. Hier is Elvis Presley. Well, well, well, that's because you think you're so pretty. And just because your mama thinks you're hot. Well, just because you think you've got something that no other girl has got. You cause me to spend all of my money. You laughing and call me old Santa Claus. Well, I'm telling you, baby, you because we will just be equal. there'll come a time when you'll be blue. Well, there'll come a time when old Santa, he won't pay your bills for you. you caused me to lose all of my women, and now, now you say we are through. Well, I'm telling you, baby, I was through with you a long, long, long time ago. pretty. And just because your mama thinks you're the hottest thing in town, well, just because you think you got something that nobody else has got. You cause me to spend all of my money, honey. You left me call your old Santa Claus. Well, I'm telling you, baby, I am through with you. Cause, well, well, just because. En de andere kant van de single was Just Because. Opgenomen allebei in 1954 en uitgebracht in 56. Volgende week weer een Elvis single. Eh, we gaan even een lekkere instrumentale draaien. orkest van Percy Faith en Crunchy Granola Sweet. Zometeen hebben we de drie nummers uit de Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. Maar eerst even weer een Motown nummer van Martha and the Vandellas. Hier is Jimmy Mack. you jaar was 1967 en het was niet helemaal de originele hituitvoering... maar het waren wel Reeves en de Vandellas en het heette echt Jimmy Mac. En dan zijn we nu toe aan die Nederpop Top 100 van 1965 tot 1980. Drie nummers daarvan en je hoort zometeen wat je gehoord hebt. Eh, dat laat ik je weten. En ook welk nummers er staan. Drie stuks, veel plezier. Time's fast, six o'clock and go. Now I feel alone and lucky. I get my car and drive into the fields where I had to work to get my money. But listen, listen, now, oh, listen, and this is the sound of a screaming day who asked to live with you any anyway. Sun is going up, I feel the beams on my head. The birds are whistling good morning near and far you can hear the sound, the sound of the working German. Listen, listen, oh listen, and it's the sound of a screaming. Everybody something I guess you all ought to know. Now listen. Try a little love is what mama used to say. Son, try a little like that, don't you? Well, I want you to sing together with me. hits uit die Nederpop Top 100 over de periode... Sorry, sorry. Hadden we dat eh, afgesproken? Nee. Dat doen we zo meteen. Dan weet je in ieder geval wat er komt. Uh, maar we hadden dus weer drie hits uit die Nederpop Top 100 over de periode 1965-1980. En je hoorde volgens op 43 de Golden Earrings, zoals ze nog heten toen... met The Sound of the Screaming Day... Daarna op 42 de George Baker Selection met Fly Away Little Paraguaya. En op 41 Oscar Harris en de Twinkle Stars met Try a Little Love. Volgende week weer drie. En hier is ABBA. to see you like this. There is no way you can deny it. I can see that you're all so sad, so quiet. Chiquitita, tell me the truth. I'm a shoulder you Kita you Ja, was 1979. Het album Voulez-vous en het nummer wat wij ervan draaiden...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 Soon I'm gonna see that love look in her eyes. I'm a hoot and a holler away from paradise, traveling be with me. Les Paul en Mary Ford. En dan weet je het einde van Matchbox van vandaag. Eh, volgende week zijn we er gewoon weer natuurlijk. En het eh, schijnt nog steeds een hele week heel erg fijn, mooi en prettig weer te worden. En te blijven. Dus wat dat betreft geniet daarvan. En eh, volgende week zijn we er gewoon weer. En als ik het goed heb, dan is Hans volgende week ook weer aanwezig. Veel plezier in ieder geval. Komende weekend. Doei. pretty little baby, don't cry, pretty little baby, no more pining. Haven't you heard the sun is shining just we two, smiling through. Don't sigh, don't cry. Bye bye, bye bye blue.